Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het kabinet zet het ESM-wetsvoorstel niet in zoals PVV-leider Wilders wil. Het wetsvoorstel regelt dat Nederland deelnemer wordt aan het ESM. Dat is het permanente noodfonds voor eurolanden met schuldenproblemen. Wilders overweegt nu een kort geding tegen de Nederlandse staat. Hij wil zo voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen instemt met het ESM. De Tweede Kamer is niet blij met de plannen van het Waarborg Eigen Woningen om de nationale hypotheekgarantie te beperken tot starters op de woningmarkt. Het Waarborgfonds wil dat de hypotheekgarantie over drie jaar er alleen nog is voor mensen met een laag inkomen die voor het eerst een huis kopen. De meeste Kamerleden vinden het voorstel onverstandig vanwege de stagnerende woningmarkt. De Europese Commissie vindt dat Google zijn machtspositie misbruikt. Brussel geeft Google een paar weken de tijd om met een plan voor veranderingen te komen, anders volgen er sancties. Belangrijkste bezwaar van de Europese Commissie is dat Google bij zoekresultaten verwijzingen laat zien naar zijn eigen specialistische zoekdiensten, bijvoorbeeld voor nieuws of foto's. In Iran zijn 14 mensen opgehangen omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan drugshandel, meldt een Iraans persbureau. Executies werden uitgevoerd in een gevangenis in Teheran. In Iran staat op het transport van minstens 5 kilo drugs de doodstraf. Iran is na China het land dat de meeste mensen executeert, meestal door ophanging. In het Haagse verzorgingstehuis Mariahoeve zijn de afgelopen jaren nog zeker twee ernstige incidenten geweest door fouten van het personeel, meldt Omroep West. Vorige week werd bekend dat een vrouw was overleden nadat ze een chloortablet had gegeten. Nu blijkt bijvoorbeeld dat in 2007 een vrouw was overleden nadat ze een plastic handschoen had opgegeten. Zorginstelling heeft de fout toegegeven. Dan het weer. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht droog, morgen bewolkt, ook zonnige periode. Het wordt 17 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB normale avondspits is begonnen. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 3 kilometer file tussen Apkoude en Breukelen. De rechterrijstrook is daar dicht door een kapotte auto. 5 kilometer file op de A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost 3. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Op de parallelbaan staat 3 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knopend Terbrechtseplein 4. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 3 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 5 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. Tot slot de A15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 3 kilometer.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 No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?